Dijkers met het NOS Na de aardbeving in de buurt van Assen heeft het instituut Mijnbouwschade Groningen meer dan 300 meldingen van schade binnengekregen. Het instituut is eigenlijk alleen verantwoordelijk voor het afhandelen van de schade door de gaswinning uit het gasveld onder Groningen. Maar omdat het instituut veel in het nieuws is geweest, denkt de commissie Mijnbouwschade, die de schade in Drenthe afhandelt, dat daar nu de 300 schademeldingen terecht zijn gekomen. Door de aanvallen van Israël en de VS op Iran zijn inmiddels meer dan 3000 mensen omgekomen, zegt mensenrechtenorganisatie RANA. Het gaat om zowel burgers als militairen. De organisatie zegt zich te baseren op een uitgebreid netwerk in Iran en op meldingen van hulpdiensten. De cijfers zijn aanzienlijk hoger dan die van de Iraanse autoriteiten. Zij spreken van minstens 1200 doden en ongeveer 10.000 gewonden door de aanvallen van Israël en de VS. Bij de Oscar-uitreiking komende nacht worden extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De veiligheidsdiensten houden een gebied van anderhalve kilometer rond het Oscar-gala nauw in de gaten. Volgens de Los Angeles Times worden er arrestatieteams, bomexperts en scherpschutters ingezet. De Oscar-uitreiking is nooit uitgesteld of afgelast vanwege een conflict. Zelfs na de aanval op Pearl Harbor in 1941 ging het evenement door, alleen wat minder uitbundig. En Go Ahead Eagles heeft verder afstand genomen van de onderste plaatsen in de eredivisie. De club uit Deventer was veel te sterk voor NAC Breda. Het werd 6-0. Go Ahead Eagles klimt daardoor naar de 12e plaats van de eredivisie. NAC blijft de nummer 17 van de competitie. Het weer, steeds meer bewolking en halverwege de avond gaat het vanuit het westen flink regenen.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 Eu sou de ninguém, eu sou de feeling me. Come on, come on and get you some more. Come on and get you some more. Let no man put us sucker. I don't wanna ever get mad at nobody else but you, baby.